Twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Omroep Pound moet oud-burgemeester Hoes van Maastricht een schadevergoeding betalen... voor het uitzenden van gesprekken tussen hem en een student. Ook moet Pound opnames van de ontmoeting van haar website verwijderen. De rechtbank in Amsterdam vindt dat de omroep de beelden niet had mogen uitzenden. Dat de opnames met een verborgen camera zijn gemaakt vindt de rechtbank geen probleem. Pound kon zo controleren of de toenmalig burgemeester zich hield aan afspraken die hij eerder maakte met de gemeenteraad van Maastricht. De bom die in februari kort voor een Pegida-demonstratie werd gevonden bij de Amsterdamse Stopera was toch niet nep, zoals eerst door de gemeente Amsterdam en de politie werd gemeld. Het Parool schrijft dat in het politiedossier wordt gesproken van een geïmproviseerd explosief. De krant heeft een deel van het dossier in handen. Concreet zou het gaan om twee zware rookbommen. De gemeente spreekt van een vuurwerkbom. In een brief aan de Amsterdamse Raad zou burgemeester Van der Laan schrijven dat een explosie verstrekkende gevolgen had kunnen hebben. Een islamitische stichting die twee scholen bestuurt... begint een rechtszaak tegen vier ouders. Die zouden negatieve uitspraken hebben gedaan over een van de scholen in Zaandam. Het zou een Gulen-school zijn. Gulen wordt in verband gebracht met de mislukte staatsgreep in Turkije. Op de eerste dag na de vakantie bleek dat ouders zeker 120 van de 400 kinderen hadden uitgeschreven. De ouders moeten meteen ophouden en hun uitspraken rectificeren, zegt de stichting. Op het vliegveld van Frankfurt is een vrouw aangehouden... die vanochtend de aanleiding was voor het ontruimen van een terminal. De vrouw was in het gebouw terechtgekomen... nog voordat ze helemaal door de veiligheidscontrole was. Ze wordt op dit moment verhoord. Het incident leidde tot veel vertraging op de Frankfurtse luchthaven... want iedereen die al in de terminal was moest naar buiten en opnieuw worden gecontroleerd. Het weer vrij zonnig en droog, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking met in het zuidoosten kans op een bui... en dan wordt het een graad of 22. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.